Meerdere atleten hebben al gezegd dat ze niet komen als de Spelen niet uitgesteld worden omdat ze nu niet voldoende konden trainen. De centrale eindexamens voor middelbare scholieren gaan niet door. Die zouden op 7 mei beginnen. Scholen moeten op basis van de schoolexamens gaan beslissen... of leerlingen geslaagd zijn of niet. Daarvoor moeten nog wel uniforme normen worden vastgesteld. Schoolexamens worden gedurende het jaar afgenomen... en bepalen normaal gesproken de helft van het eindcijfer. Nederlandse supermarktketens en drogisterijen voeren per direct deurbeleid in. Winkels mogen vanaf nu maximaal één klant per 10 vierkante meter tellen. Als het maximum aantal klanten bereikt is... moet er buiten worden gewacht tot een klant de winkel verlaat. Voor de handhaving gaan de supermarkten beveiligers inschakelen. Als winkels nog geen beveiliging hebben... moeten ze tijdelijk ander personeel inroosteren. In Spanje zijn de afgelopen 24 uur 514 mensen overleden... aan de gevolgen van het coronavirus. Nog niet eerder vielen er in het land zoveel coronadoden op één dag. In totaal zijn er bijna 2700 doden in Spanje. En in de afgelopen 24 uur kwamen er bijna 6600 geregistreerde besmettingen bij. De burgemeester van de Italiaanse stad Bergamo zegt dat Nederland strengere maatregelen zou moeten nemen tegen de verspreiding van het coronavirus. Hij zegt dat Nederland een grote fout maakt door dit niet te doen. Bergamo is in Italië het zwaarst getroffen door de corona-uitbraak. Er sterven dagelijks tientallen mensen. Volgens de burgemeester is het virus in Italië onderschat. Hij zegt dat een lockdown het enige is wat helpt. Het weer, veel zon, maar hier en daar trekt nog wat sluierbewolking over. Er staat een matige zuidoostenwind en de temperatuur ligt rond de 11 graden. Het blijft de komende dagen zonnig en in de nachten kan het licht vriezen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een spoedreparatie op de A10 ring oost richting Zaanstad bij Durgedam.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 You stick out of the crowd, baby, it's a no him and me be for real, baby, it's a no-brainer. No you got your mind on lose, Go hard and watch the sunrise. One night it change your whole life.